Daarbij gaat het tussen de linkse oud-legerchef Humala, die volgens 5 procent van de stemmen heeft, en de liberale parlementariër Fujimori, die staat op 21 procent. Zij is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die in de gevangenis zit voor corruptie.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 and now I love what you do when you do what you do. You got this heart. 106.9 ZFM ZFM De reflectie van een winkelraad Zie ik je naast me staan Je ogen lachen zoals altijd ik wat beter kijk, en staat te staren internet.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 He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, bullying him round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away.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 waar een 24-jarige man gisteren een bloedbad aanrichtte. Pas halverwege de nacht werd een aantal lichamen weggehaald. Er zijn geen explosieven gevonden in de drie winkelcentra die gisteren uit voorzorg werden gesloten. De schutter had daar een briefje op gehind. Omwonenden die vanwege de evacuatie gistermiddag hun huis uit moesten, konden aan het begin van de nacht weer terug. Het is niet duidelijk waarom de schutter zijn daad pleegde. De 24-jarige Tristan van der Vlis liet in zijn flat, flatwoning een afscheidsbrief achter. Maar volgens het OM blijkt daar geen duidelijk motief uit. Hij doodde gisteren zes mensen en pleegde daarna zelfmoord. Vijftien mensen raakten gewond. Vandaag is er in Alphen een kerkdienst om stil te staan bij het drama. De politie in Rotterdam heeft een jongen opgepakt die op Twitter dreigde dat hij de schietpartij in Alphen zou herhalen. De jongen van 17 schreef dat hij de gebeurtenissen dunnetjes over zou doen in de wijk Hoogvliet. De jongen is vannacht vastgezet. De inwoners van IJsland lijken opnieuw een iSafe deal met Nederland af te keuren. Na tellen van ruim een derde van de stemmen heeft 58% van de kiezers zich tegen de afspraken met Nederland en Groot-Brittannië gekeerd. Die twee landen hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete internetbank iSafe. Als de deal niet doorgaat, moeten de landen bij de rechter een regeling treffen. In die voorkust heeft zittend